Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Britse een raket werd afgevuurd. Die zou door een mankement zijn afgeweken van zijn baan... en in de richting van het vasteland zijn gevlogen. Kort na het incident stemde het Britse parlement... voor voortzetting van het Trident-programma. Labour denkt dat de regering het incident stil heeft gehouden... en wil opheldering. De Britse Defensie wil alleen kwijt dat de test voor de onderzeeër... en de bemanning succesvol is verlopen. De paus waarschuwt de Europeanen voor het populisme. In een interview met de Spaanse krant El País zegt hij dat ze niet dezelfde fouten moeten maken als in de jaren 30, toen ze dachten dat mensen als Hitler hen zouden redden. Paus Franciscus zegt in de krant dat het crisis was en dat alle Duitsers voor Hitler kozen. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan oordeelsvermogen, zegt de paus. Franciscus zegt dat hij niet te vroeg wil oordelen over de nieuwe Amerikaanse president Trump. Eerst moet Trump volgens hem de kans krijgen om te laten zien wat hij als president gaat doen. De verslagen president Jammeh van Gambia is naar Equatoriaal Guinea gereisd. Gisteravond verliet hij Gambia en maakte een tussenstop in Guinea. De president van dat land had samen met andere West-Afrikaanse leiders met Jammeh onderhandeld. Jammeh verloor vorige maand de verkiezingen van zijn rivaal Barrow, maar hij weigerde op te stappen en daardoor dreigde een chaos in het land. Of er toezeggingen zijn gedaan aan Jammeh is niet bekend. Zijn opvolger, president Barrow, is nog in buurland Senegal, maar gaat zo snel mogelijk naar Gambia. Dan nog het weer. In het noorden nog kans op mist en gladheid. Verder veel zon en het wordt vandaag 3 of 4 graden.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 Zij eh, begon haar ehm, carrière in 1952 als een soloartiest... en begon opnames te maken met Reverend Morgan Bab. Zij ging ehm, door tot in eh, begin jaren 60 en toen is hij eh, gaan... gaan ehm, als DJ verder gegaan eigenlijk, wil ik zeggen. In Nashville. En daar heeft zij nog jaren eh, de show gedraaid. Lucille Barbie en de Gospel Train Program op zondagochtend. Ik heb nog één eh, gospelnummer voor u op verzoek. Eh, en dat is van Ines Andrews en de Caravans. I'm Not Tired Yet. Ines Andrews en de Caravans. Mocht u zelf nou eens een keer een verzoekje willen doen... dat kan natuurlijk ook altijd. Op Facebook hebben we een groep, eh, die heet CFM Jazz. Het is een eh, openbare groep, dus u kunt daar lid van worden... en u kunt daar een berichtje achterlaten als u eh, iets van een bepaalde artiest wil horen... of een bepaald nummer. Daar staan we altijd voor open. En u kunt natuurlijk ook altijd bellen tijdens de uitzending naar de studio... en dan proberen we daar een gevolg aan te geven. Um, ik ga verder met een, eh, met een artiest. En zo af en toe kom je eens een album tegen en dat je denkt... ja, dat is een goed album. En dit is er ook zo eentje. Rich in London van Buddy Rich. Hij um, trad op in, eh, in Londen met een big band. En hij heeft daar een, uh, eigenlijk uit twee LP's is een fantastische cd gemaakt. Die heet Rich in London. En daar ga ik in eerste instantie het nummer van draaien. That's Enough. Buddy Rich. About five years ago, my daughter, who was then 40, uh, um, was a midget, possibly, and drunk. Right, you got the album? Are you the one? Uh, uh, give me a cigarette. Uh, I thank you for that. I thank you for buying the album. My daughter's very happy about that too because she's grown. Uh, we have a brand new arrangement for my daughter to sing tonight, and two of her friends and two very talented young ladies, the daughters of uh, John Hendricks, one of the great jazz singers of all time. And this thing called um, That's Enough. it was written by John Hendricks, and it's kind of a gospel thing. I'd like you to meet my daughter first, Kathy. How do you like her so far? Come on, this Kathy. Come on out here, pal. I love this kid is Michelle Hendricks and Colleen Hendricks. There's always somebody talking about me, and really I don't mind. They try to stop me Buddy Rich live in Londen bij Ronnie Scott. Straks meer van dit eh, geweldige album. Nu eerst Nina Simone. Ook een live eh, nummer, Backlash Blues. Simon met Backlash Blues. Ik ben het eerste uur begonnen met een nummer van Donald Byrd. Donald Byrd, een, eh, een eh, geweldige trompetist... die in de jaren zestig eh, in de toppen van zijn kunnen speelde. En veel jazz geïmproviseerd heeft. Veel nieuwe jazz heeft gemaakt. Eind jaren zestig ehm, is hij dan meer commercieel gaan spelen met de Blackbirds. Heeft een meer soul ingebracht, funk ingebracht... wat in de jaren zeventig natuurlijk speelde. Maar van het album wat ik eh, in het eerste uur had, Freeform uit 1961... ga ik nog een eh, nummer draaien. Dat heet Pentecostal Feeling, Donald Byrd. Pentecostal Feeling. Ik ga verder met een Australische uh, jazzartiest, James Morrison. En dat is dus een andere artiest als de Engelse zanger James Morrison... die ook heel bekend is vanwege zijn vele popnummers. James Morrison ehm, is een, eh, ja, een, artiest eh, die vele instrumenten speelt. En op dit album speelt hij onder andere tenor-sax, bariton-sax en piano. Hij heeft ehm, vele big bands geleid... Ehm, en ook een aantal eh, geweldige eh, albums opgenomen. Een van deze albums is eh, Snappy Do, Uitgekomen in 2008, maar al opgenomen in 1989. En naast James Morrison speelt onder andere Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. U gaat luisteren naar twee nummers. Um, ehm, Jitterbug Waltz en Le Belclair Blues. James Morrison. James Morrison met Snappy Do. Ik ga eerst even het volgende nummer aanzetten. Want de desbetreffende artiest geeft zelf een introductie van dat nummer. Het is namelijk Babas Gonzales. Een eh, experiment... Exp, uh, ja, hoe zeg je dat? Experimenteur in de jazz. Ehm, hij werkte in de Great Harlem Club Small Paradise in New York... En in 1962 eh, nam hij live een album op dat heet Sunday Afternoon with, 19, uh, eh, with Babas Gonzales. Hij ehm, introduceert iedereen in het Frans of in, en in het Zweeds. Hij maakt zijn eigen teksten op eh, bekende nummers. En hij speelt samen met Johnny Griffin op sax, Clark Terry op trompet, Horace Parlin op piano... Buddy Catlett op bas en Ben Riley op drums... Gaat u luisteren naar Babas Gonzales. En na de introductie uh, ga ik het nummer draaien. Oep, pop, ada. A gentleman of the trumpet and the flugelhorn and arranger. And he's currently working for the NBC networks. A nice taste for Monsieur Clark Terry. Voilà. we move over into the rhythm department, and a newcomer, not really, he's been here now about four years, but he's on Blue Note Records and he has his own albums out, and he's very exuberant. So a nice taste for my wonderful friend Horace Pollen, at the piano. Yeah, see? What up? And a uh, wonderful yeoman at the contrabass by way of Quincy Jones in Stockholm and a real newcomer to New York. How about a nice taste for Buddy Catlett at the contrabass? And I saved this cat for last because he's sugar candy. And he happens to be very exuberant and etc. and all the adverbs and pronouns. And that's for the wonderful Ben Riley at the Tubs. Let's give him a nice place. Crazy. The bebop story. And for those of you who are not familiar with it, I'd just like to say that uh, back in 1947, quite a few men were trying to find a way to reach the public with this new music. And uh, I just like to say that we finally got together and got one. It was very nice to me, but it was a little greater to a colleague of mine named Dizzy Gillespie. And I hope you enjoy something we're going to give you called Oopop A Da. mm mm, mm, mm. Flipa, ah, ah, ooh, pop, da, ah, play up to la, fi, flipa, ah, ah, ooh, pop, da, ah, play up to la, fi, flipa, ah, ah, ooh, pop, da, ah, play up to la, fi, flipa, ah, ah, ooh, pop, da, ah, play up to la, fi, flipa, ah, ah, ooh, pop, da, ah, play up to la, fi, flipa, ah, ah, Shoot back, back, back, I'm too bad. Shooby dooby doop dop doop bap. Dooba dooba dooba da ba hooby hoop da ba da ba hoo da da da doo da da. Ba dooby doop da ba da ba hooby hoop da. Ba dooby doop da ba da ba hoo doo diddy da ba doop lee da ka e ka. Shooga dooga dooga da go wee da la da dooga hoo da la da da glee dee dee. Eat da la dee. Little little little little little little little little little little little little little little da da da da da da da Carlos Gonzalez. Iemand die zich gedraagt als de eigenaar van de club... en die iedereen ontmoet en die iedereen ook wil ontmoeten. We gaan verder met Benny Carter. Benny Carter, natuurlijk een enorme carrière... heeft eigenlijk één eh, groot album gemaakt als, uh, als big band leider. En dat album heet Aspects, komt uit 1958. Daarop eh, zijn allemaal nummers met de twaalf titels van, van de twaalf maanden van het jaar als titel... En hij gebruikte daarvoor eigenlijk twee big bands. En u gaat luisteren naar eerst August Moon en daarna Swinging in November. Benny Carter. Benny Carter van zijn album Aspect uit 1958. Nog meer big band muziek. Ik had al een nummer ervan gedraaid. En het is zo'n geweldige album dat ik er nog twee nummers van ga draaien. Het is van eh, Buddy Rich, Rich in London. En hij speelt daarop samen met eh, Bob Doken op eh, piano... en op tenorsax en sopraansax... en fluit Donnie Engel, Englert en Pat LaBarbara. Op trombone Bruce Dolson, Tony DiMiaggio... En op trompet Jeff Stout, John DeFlon, Lynn Biviano en Wayne Naus. U gaat luisteren naar eh, twee nummers live opgenomen in uh, eh, Ronnie's Scott in eh, Londen. In een mellow tone is het eerste nummer en het tweede nummer Moment's Notice. luistert naar de big band van Buddy Rich, Rich in London. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Helaas zit het er alweer op. Ik ben er 5 maart weer. Ik hoop dat u eh, met plezier geluisterd heeft. Ik vond het leuk om het te maken en te presenteren. Een fijne zondag nog. En mocht u een verzoekje hebben, laat het ons weten via Facebook CFM Jazz. Of eh, misschien via de site zelf eh, van CFM. En mocht u zin hebben om eens een keer te komen kijken... of misschien zelfs om een keer mee te doen aan de uitzending... laat het ons ook weten, want we zijn altijd eh, eh, open voor gasten... en eh, ook op zoek naar uitbreiding van ons team. Fijne zondag. ik ging het net niet halen... het einde van deze uitzending met dit eh, nummer.